But a tear I couldn't find Showed me how I'm supposed to live And now you showed me how to die I was lost till Sunday morning I woke up to face my fear While writing you this goodbye song I found a tear I'm gonna miss that smile I'm gonna miss you, my friend even though it hurts the way it ended up I'd do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you Crying for me got up and dialed your number And your voice came on the line With that old familiar message I'd heard a thousand times It just said, sorry that I missed you Leave a message and God bless I know you think I'm crazy But I had to hear your voice, I guess I'm gonna miss that smile gonna miss you, my friend Even though it hurts the way it ended up I'll do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you I'm crying for me star I'm gonna miss that smile I'm gonna miss you, my friend Even though it hurts the way it ended up I do it all again So play it sweet in heaven Cause that's right where you wanna be I'm not crying cause I feel so sorry for you I'm crying for me still crying I'm crying for me I'm still Toby Keith, hij heeft het geschreven en vroeg aan Dave Kos, Mark Miller en Arthur Thompson. Wil jullie meewerken op dit nummer? Crying For Me, The Wayman's eh, Song, kwam uit in het jaar 2010. Eh, Welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. Hang up that red dress. Let down your hair. Cancel those reservations. There's no need to go nowhere. As good as you're looking right now, girl, I bet you're thinking I'm crazy. There's a side of you that I wanna see that never ceases to amaze me. Give me that girl with her hair in a mess, sleepy little smile with her head on my chest. That's the you that I like best. Give me that. shirt and a pair of jeans. That's the you I wanna see. Give me that girl. Give me the girl that's beautiful without a trace of makeup on. Barefoot in the kitchen, singing her favorite song. Dancing around like a fool, starting her own little show. Give me the girl that the rest of the world ain't lucky enough to know. Give me that girl with her hair in a mess, sleepy little smile with her head on my chest. That's the you that I like best. Give me that girl, give me that girl loving up on me. Old t-shirt and a pair of jeans. That's the you I wanna see. Give me that. Me That Girl, Joe Nicholson. Hij liet het schrijven door niemand minder dan Red Atkins. En die Red Atkins, hij heeft ook de productie samen met Mark Wright in handen genomen. Uitgebracht op het eh, Universal Record label daar in Amerika en ook hier in Europa. Een mooie ballad uit eh, januari 2010. Joe Dean Messina schreef het samen met Brent Rader. That's God. Have you ever stepped outside, felt the sun on your face, seen the waters of the ocean reach so far they start to fade? Have you ever seen a mountain top reach up and kiss the sky? That's God. you ever seen the not know it, but every day. gospelliedje is, maar uh, zo is het helemaal niet bedoeld hoor, van uh, deze dame, deze Jodie Messina. This Ain't Nothing, oftewel Quick Morgan. Blowing out the candles on another birthday cake Old enough to look back my mistakes Young enough to look at the future And like what I see My best days are ahead of me Life hasn't always been a party But mostly it's been good There's only one or two things that I change past or get stuck in some sad memory. Yeah, my best days are ahead of me. Age ain't nothing but a number. Sometimes I have to wonder what. Riley en Vincent, twee heren uit Amerika die eh, samenwerking aangegaan zijn voor gewoon zomaar een tijdje voor één of twee cd's. Misschien dus gewoon maar voor een project. Nu hadden ze het project eh, opgenomen om muziek te maken wat de Statel Brothers zo bekend heeft gemaakt. Too much, oh my god. You're having second thought. can tell by touch Alan Jackson ook, hij heeft eh, pas geleden weer een cd uitgebracht en eh, ja, vriend en vijand zijn zeer verrast dat hij nog een cd uitbrengt. Want het is alweer even geleden dat we iets van hem gehoord hebben, terwijl hij nog heel vaak optreedt daar in Amerika. That old sun comes up every morning and goes back down at the end of every day. It's just that way. Stars show up every. play en Eggy de Kruif Zij reden op een gegeven moment door Amerika en eh, toen zaten ze allemaal een beetje naar de muziek te luisteren. En die Eggy die zei van, nou moet dit nou Amerikanen music zijn? En toen zei hij van, nou als jij het dan zo goed kunt, die Stefan, doe het dan zelf. En toen zei ze van, dat doe ik. En dan gaan we samen een cd maken. En de cd, die hebben ze opgenomen hier in Nederland. Welcome to Eggieland. Zo heet de cd. Een van de betere nummers, The Flow.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 and a pocket full of regrets Pull you down faster than a sunset Hey, it happens to us all helping hand when you needed most. Like lighthouse shining on the coast that never kracht en dynamiek zit er in eh, dit nummer. Unstoppable van Rascal Flats. Maar eigenlijk moet ik zeggen van dat is niet zo verwonderlijk hoor. Want dat zijn we gewoon heel erg eh, gewend van deze formatie. Allemaal geproduceerd door Dan Huff en die Rascal Flats zelf. Weer gewoon een heel klein lief liedje hoor. Daddy Phone van Marty Raven. David Mestren schreef het terwijl die Marty Raven prachtige liedjes zelf schrijft hoor. Your mama's got you with her Married to another man It makes it hard to see you But I try the best I can You say you really like him He's been good to you That's okay with me If that's what's best for you sure you know I miss you every day I wish I could be with you I think I found a way rain de cd in uw bezit heeft van deze Sarah Evans gewoon onder, onder haar eigen naam, dan is A Little Bit Stronger natuurlijk bij u bekend onder de albumversion. Maar nu was dit de single version. En ja, dan klinkt het meestal toch wat, eh, wat steviger, wat strakker allemaal. U zou ze eigenlijk gewoon alle twee naast elkaar moeten leggen in uw cd-speler en gewoon luisteren naar het verschil beetje onbekend artiest in deze uitzending. Ken Domash. Country You can put on a tie and white shirt. Play Beethoven in your office at work. You can put the top down and your fancy four rides front row. At the Muni Moonlight, but when she's got you singing a karaoke bar. Dancing all night behind the heel zo heet de platenmaatschappij waar hij een cd bij heeft opgenomen. Country Fight gewoon onder zijn eigen naam, Ken Damash. Ik laat u ze dadelijk nog zo'n eh, onbekend bekend figuur horen hoor, maar eerst even deze. Deze heeft al heel wat cd's uitgebracht. Ik heb het over Lee Bryce, Beautiful Every Time. I've been around the ocean since I was a lunch these days This morning I walked down to it Just to say I did And damn if it didn't take my breath away I guess some things are just that 差。 zei u daarnet al van ik ga nog zo'n eh, onbekende bekende draaien hè? En misschien maakt zij wel pure country. Michelle Turley, Caroline, door haar zelf geschreven en geproduceerd. Billy don't pull me far away from you. I married the wrong man, well that much is true. deze cd slaat een beetje over, maar dat is nog niet zo'n probleem hoor. Walker Hayes is ook niet zo bekend in de country scene. Heeft eerst onder eigen beheer opgenomen, nu bij Capitol. Ever since I was sucking my thumb But push came to shove When I fell in love with my baby Yeah, my baby Well, you could say she Matter of fact, she picked out the clothes that I'm wearing And I can't go fishing without her permission But I ain't complaining, we've got an arrangement She can wear the pants, she can run the shoe makes her plans Yeah, that woman's wish is my command Yeah, I'm telling you, I got more honeydews Than every fruit truck on 40 But I'll get them done de stekkers informatie die zichzelf eh, heeft opgewerkt in Amerika. De ene hit na de andere, allemaal onder eigen beheer, geschreven door Warwick. Something sexy that I can't explain gets my motor running when she comes my way. Flaps on the back, to Sam. I get so excited I can barely stand. I like a girl in a pickup truck. To over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 Agenten zagen de wagen rijden op de Wena, maar de auto ging er vandoor. Tijdens de achtervolging raakten diverse auto's beschadigd, waaronder ook een bus van de RET. Ook reed de bestuurder door een wegafzetting. Uiteindelijk gingen de verdachten er rennend vandoor, waarna de politie na het lossen van een gerichtschot drie mannen kon oppakken. Een van de verdachten is gewond aan een hand, maar het is onduidelijk of hij door een politiekogel is geraakt. In Noorwegen is vandaag een dag van nationale rouw om de slachtoffers te herdenken van de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya. Er wordt een herdenkingsdienst gehouden in een stadion in Oslo. Dat is de afsluiting van de maand rouw in Noorwegen. Bij de aanslagen kwamen 77 mensen om het leven. De afgelopen dagen konden nabestaanden en overlevenden van het bloedbad op Utoya het eilandje opnieuw bezoeken. Zo'n 1500 mensen hebben dat gedaan. De situatie in de Libische hoofdstad Tripoli is onduidelijk. Gisteravond en aan het begin van de nacht waren er beschietingen en explosies te horen, maar de laatste uren lijkt het relatief rustig te zijn. Op verschillende plaatsen wordt wel geweervuur gehoord, maar dat lijken geen gevechten op grote schaal te zijn. De opstandelingen zeggen dat ze in de buitenwijken van Tripoli staan, maar volgens autoriteiten zijn ze vernietigd of gearresteerd. Twee gewapende mannen op motoren hebben in de Afghaanse provincie Helmand een aanklager doodgeschoten die op weg was naar zijn werk.